Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De storm duurt tot ongeveer twee uur vanmiddag. In het hele land zijn al tientallen meldingen van stormschade binnengekomen bij de hulpdiensten. Op de A20 is een dak van een vrachtwagen afgewaaid. In Rijswijk zijn op een druk kruispunt alle verkeerslichten defect. Op een foto op Twitter is te zien dat een van de stoplichten helemaal van de paal is gewaaid. De gevelplaten van een van de gebouwen van de Hogeschool Rotterdam voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. Dat blijkt uit een rapport van een ingenieursbureau. Vorige week al sloot de hogeschool uit voorzorg een deel van de gebouwen. Er was twijfel ontstaan over de brandveiligheid van de gevelplaten. De school liet de afgelopen maanden alle gebouwen onderzoeken... naar aanleiding van de fatale brand in Londen in een flatgebouw afgelopen zomer. In Kazachstan zijn zeker 52 mensen om het leven gekomen toen een bus in brand vloog. Vijf van de in totaal 57 mensen wisten zich uit de bus te bevrijden. Het is nog niet duidelijk waar de slachtoffers vandaan komen. Volgens het ministerie komen sommigen uit buurland Oezbekistan. Hoe de bus in brand is gevlogen is nog niet bekend. Creditcards worden steeds vaker gebruikt in Nederland. Het afgelopen jaar werd er bijna 160 miljoen keer met de kaarten betaald. Dat is een stijging van ruim 10% in een jaar tijd. Vooral voor online diensten zoals Netflix en Spotify en voor hotelboekingen halen Nederlanders steeds vaker een creditcard tevoorschijn. Pinnen is nog altijd populairder. Met pinpassen is er in een jaar tijd voor, ruim, voor meer dan 100 miljard euro gekocht. En dat is ruim acht keer meer dan dat er met de creditcards is betaald. Het weer, de regen trekt de komende uren naar het oosten weg. Langs de westkust eh, stormt het nog steeds met mogelijk windstoten tot 130 km per uur.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 Heel veel snelwegen worden afgesloten door omgewaaide vrachtwagen. Het is dus eh, verstandig om je even af te vragen of je echt wel de weg af, eh, op moet. Op de A7 Hoorn, Zaandam bijvoorbeeld, daar staat drie kwartier vertraging bij Purmerend Noord door een gekantelde vrachtwagen.